Citydijkers met het NOS Journaal. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim duizend mensen gedemonstreerd... tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters... van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. Een dag na de verkiezingen kwamen de meeste politieke partijen bij elkaar. PVV-leider Wilders herhaalde tijdens het overleg met zijn fractie... dat hij wil samenwerken met andere partijen... VVD-leider Jesselgus wil nog niet zeggen of ze met de PVV in een kabinet Wilders wil. Het initiatief van de formatie ligt volgens haar bij de twee grote winnaars, PVV en NSC. zicht van NSC wilde ook niets kwijt over een mogelijke samenwerking met de PVV. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden... over zijn ervaring als vertrouwenspersoon van kroogetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het bestaat uit onder meer beschrijvingen van gesprekken met de kroongetuigen in het OM. Ruim twee jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter de Vries nu gepubliceerd als boek. In de Ierse hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man, een vrouw en drie kinderen aanviel met een mes. Winkels worden geplunderd en op beelden op sociale media is te zien hoe een stadsbus en tram in brand staan. Een politiechef noemt de relschoppers hooligans uit rechtsextremistische hoek. In onbevestigde berichten staat dat de dader van de steekpartij een migratieachtergrond heeft. De politie heeft alleen nog niets over zijn identiteit bekendgemaakt. Ook over een motief is nog niets duidelijk. de Ajax-vrouwen hebben hun koppositie in de pool van de Champions League kwijtgeraakt. In de uitwedstrijd tegen AS Roma verloren de Amsterdammers met 3-0. Eerder op de avond won Bayern München van Paris Saint-Germain. En de Ajax-vrouwen eh, zakken daardoor naar de derde plaats in de groep.